1 eh, viel op de A27. Van Utrecht naar Gorkum tussen Lexmond en Noorderloos. Vertraging is 8 minuten. Flitsers, A2 Maastricht richting Echt bij Meersen bij 251.6. Eh, de A4 België richting Berg op Zoom bij Woensdrecht bij 242,2. A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol bij 8,4. A7 drachten herenveen bij Tech-Wispel 155,3. En nog eentje op de A12 Soetermeer richting Gouda bij Blijswijk. Daankontrole gezien bij 19,4. Paul Simon komt eraan, de b 52 ook met Love Shack. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl. Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Mijn tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals heel veel Andrilon. 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Nog zo'n deal die je wil hebben, hebben, hebben. Nu bij Kruidvat alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Voor alle stokers, ragers en flossers die een frisse mond willen hebben. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Hmm. Je luisterde naar de 20 Chicken McNuggets. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 18.000, wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi-garantie, wifi-backup en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen.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 Je hoeft hem eh, niet te spreken, je hoeft hem niet te leren. Je voelt hem gewoon. En daarom doen we dit. Vanaf eh, maandag 16 maart tot en met vrijdag 20 maart... hoor je bij Radio Veronica de Stop 520. Een lijst vol hoopgevende nummers, platen ja, die overeind trekken... platen die een beetje adem teruggeven. Muziek die zegt, het komt goed. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we samen met War Child. We gaan aandacht vragen voor 520 miljoen kinderen wereldwijd... die opgroeien met eh, de gevolgen van de oorlog. Ja, 520 miljoen, dat is geen statistiek, dat zijn levens. Dus ja, je kan eh, Imagine aandragen of Don't Stop believing, in I've the Tiger. Misschien is het wel een hele andere plaats voor jou. Het gaat niet om de hit, het gaat om de betekenis. Wat gaf jou kracht toen je dat nodig hebt? Welke plaat hielp jou door een moeilijke periode? Welke song gaf jou het gevoel, ik sta niet alleen? Draag hem aan en tijdens de actieweek eh, doen Chess Passion en O'Reilly iets bijzonders. Een exclusieve, intieme, niet ver van je bedshow show in het eh, bunkertel in Utrecht. Dat wordt klein, intens, maar ook heel puur en echt. Wil je erbij zijn? Eh, draag je plaat aan. Vink aan dat je kans wilt maken op de tickets. Want muziek verandert geen wereldpolitiek. Maar het kan wel iemand overeind houden. En soms begint verandering precies daar. Radio Veronica. Muziek aandragen kan via radioveronica.nl. Dit draaide in 2001 op mijn eerste vakantie zonder ouders. Tentje, te weinig geld, warme cola. Maar dit nummer gaf het gevoel dat alles mogelijk was. Elke keer als ik het hoor, ben ik weer van 18 en denk ik... waarom maken we het leven zo ingewikkeld? Bas, dankjewel eh, voor deze toevoeging voor eh, de stop 520. Dit is Travis en Sing bij Radio Veronica. Baby, you've been going so crazy Lately, nothing seems to be going right So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too even niet wil weten wat mijn saldo is. Yo, check. Ja, niet je account dus. Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe Warchild die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van Warchild introduceren we de Stop 520. Een verzameling van liedjes die je positiviteit brengen, hoop geven of je simpelweg raken. Draag ook jouw plaat aan via radioveronica.nl. Of kom langs tijdens de Stop 520 Actieweek. Vanaf 11 maart live op Utrecht Centraal. Alle info check radioveronica.nl. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl Vertrouwd sinds 1999. Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. sinds 1999. Wout, stap in! De postcode loterij hoorde van onze actie met Warchild en doet ook mee. Oh ja, ja, zo kennen we ze. Let's go! Vanaf volgende week rijden we met onze bedmobiel langs alle postcodes van Nederland. Ja, want de postcode loterij stuurt ons op pad... om op zoek te gaan naar de mooiste aangedragen platen voor de Stop 520. Heb jij een mooie, positieve of vrolijke plaat aangedragen... met een goed verhaal erbij? Dan komen wij, de Bad Boys, graag bij je langs... om een goed gesprek met je te voeren. Meer in. Op op Veronica.nl. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons dekbed dekbedovertrek. Het Blastasse nachtkastje. Onze Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus. Speel bewust. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat doe je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl slash actie. Exact half negen, goedenavond. Dit is Veronica Verkeer met uh, één file op de A27. Utrecht-Gorkum tussen eh, Lexmond en Noorderloos. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. Flitsers op de A4, België, richting Berg ofzo bij Woensdrecht met 142,2. A7 Drachten Heerenveen bij Ter Wispel bij 155,3. En A12 Soetermeer richting Gouda bij Blijswijk bij 19,4. A12, Duitsland richting Arnhem. Babbelier gestaan ze bij 148,4. En dan gaat je op de A27. Almere richting Hilversum bij Blaricum bij 107,5. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu, Nick van der Brugge. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Welkom. Ja, Dr. Elben. Ja, was eh, daadwerkelijk tandarts voordat hij fulltime muziek maakte. Zo overdag lekker kiezen trekken, s'avonds de club slopen. It's My Life werd in eerste instantie niet echt als een wereldhit gezien. Het zou eh, te simpel zijn, te direct. Maar precies dat maakte hem onweerstaanbaar. Helemaal voor de jaren 90, weet je wat, weinig franje. Geen emotioneel verhaal, gewoon een statement. Radio Veronica, we zijn hier voor jou. Geweldig. Met de beste muziek aller tijden.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 Rough. It's the way we do Proud Mary. And we rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job Down in, the, city. the Working for the man every night and day. But and I, I never lost one minute. Favorite Game. Lekker. Volgende nummer wat ik ga draaien gaat niet over ruzie... maar het gaat wel over net iets te veel spanning. Weet je, het is eh, bijvoorbeeld je broer die altijd het laatste woord wil. Je moeder die drie keer vraagt op een dag of je wel genoeg eet. Je vader die stil wordt als het ongemakkelijk wordt. Het zijn geen knallende deuren, geen grote breuken, maar kleine fricties. Dit is Tim Finn. There's a too much friction. There's Veronica. Tim Finn hoorde je Fraction Too Much Friction. meteen nog eh, Massive Attack. Nou, Dan weet je dat de avond begonnen is. En ook Madonna komt eraan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Postcode Loterij Miljoenenjacht. Veronica. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die holland amerika Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com griep hangt in de lucht. Of je nou wil voorkomen of herstellen, bij Etos vind je alles wat je nodig hebt. Kom voor advies naar de winkel of shop op etos.nl. Mooi van Etos. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. M-Line feliciteert alle Olympische sporters van Team NL met hun prestaties in Milaan. Hun geheime wapen? Het M-Line Cool Motion matras. Opnieuw verkozen tot beste product van het jaar. Slaap thuis nu ook op het matras dat wint. M-Line. Get ready for greatness. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Nu bij Beter Bed. 25% korting op het M-Line Cool Motion matras. Ga ook voor goud. Kom naar de winkel of kijk op beterbed.nl. Bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe Samsung Galaxy S26 Ultra. Nu tot 837 euro inruilvoordeel in combinatie met KPN Unlimited. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9.